9 uur. Dit is door Negens met het NOS-journaal. Het woord Rohingya niet in de mond heeft genomen. De moslimminderheid die in dat land wordt onderdrukt. In een toespraak had hij opgeroepen tot vrede en tolerantie... tussen etnische groepen en religies... zonder expliciet te verwijzen naar de situatie rond de Rohingya. Volgens de paus wilde hij niemand voor het hoofd stoten... en had hij daarom gekozen voor de diplomatieke oplossing. Hij zegt dat hij later in een persoonlijke ontmoeting met regeringsleider Aung San Suu Kyi wel heeft gesproken over de kwestie en dat zijn boodschap zeker is overgekomen. Bij een botsing tussen twee schepen voor de kust van Zuid-Korea zijn zeker 13 doden gevallen. De slachtoffers zaten op een vissersboot die in aanvaring kwam met een olietanker. Enkele mensen die uit het water zijn gehaald verkeren in kritieke toestand. Twee opvarenden worden nog vermist. De afgezette Catalaanse president Puigdemont blijft tot de verkiezingen in België. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Morgen beslist een Belgische rechtbank of Puigdemont en vier ministers worden uitgeleverd. Als dat gebeurt zullen de Catalaanse bewindslieden dat aanvechten. En volgens de advocaat van Puigdemont zijn ze dan zeker nog in België... als Catalonië op 21 december naar de stembus gaat. In Tel Aviv hebben gisteravond zo'n 20.000 mensen gedemonstreerd tegen corruptie. De demonstratie was vooral gericht tegen premier Netanyahu, tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt. Hij wordt verdacht van het aannemen van cadeaus van Israëlische zakenmensen. De betoging was de Mars van de Schaamte genoemd, omdat het parlement op het punt staat een wet aan te nemen die de politie verbiedt om de uitkomst van het onderzoek naar buiten te brengen. Het weer bijna overal regen en motregen. Alleen in het zuidoosten zijn ijzel en natte sneeuw mogelijk. Daardoor is het plaatselijk glad. Vanmiddag is het vaak droog, maar de zon breekt nauwelijks door. In Limburg wordt het 3 graden, in het noordwesten mogelijk 9.